Dan de Vries met het NOS-journaal. In Drogeham in Friesland is vogelgriep uitgebroken op een leghennenbedrijf. Alle 120.000 dieren daar worden gedood. Het ministerie van Landbouw wil daarmee verspreiding van het virus voorkomen. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf liggen nog 27 pluimveebedrijven. Die worden de komende tijd extra in de gaten gehouden. Vogelgriep duikt op steeds meer plekken in Nederland op. Zonder meer gevonden in de provincies Gelderland, Flevoland en Limburg. Sinds oktober geldt er een ophokplicht voor vogels en pluimvee. Op een schip in de haven van Terneuzen in Zeeland is brand uitgebroken. Die begon in het ruim, daar ligt staalafval. De brandweer is bezig met blussen. De veiligheidsregio zegt dat het lastig is om staalafval te blussen. Het kan ook zorgen voor veel rookoverlast. Er gaat een streep door het Nationaal Vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam. De organisatie krijgt niet genoeg geld bij elkaar voor de vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. De gemeente had eerder dit jaar de financiering al stopgezet... en een crowdfundactie leverde veel te weinig geld op. In een woning in Rozenburg bij Rotterdam heeft de politie een man doodgeschoten. Agenten kwamen af op een melding en troffen daar een man met een mes. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies gebeurd is. De Nederlandse producer Rosalila is opnieuw genomineerd voor een paar Grammys. Ze maakt kans op de prestigieuze muziekprijs in de categorieën Beste Nummer en Beste Opname. Dat is vanwege haar bijdrage aan de hit Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. Rosalila heeft de beats voor die plaat gemaakt. De producer uit Utrecht won in 2022 als eerste Nederlandse vrouw een Grammy voor het beste rapnummer.